De burgemeester van Alblasserdam noemt de steekpartij tijdens een groep 8 musical verschrikkelijk. Tijdens de eindmusical werd een leerkracht neergestoken. De politie vermoedt dat hij een ruzie probeerde te sussen die was uitgebroken tussen drie mannen. De leerkracht is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft drie mensen opgepakt. Wat hun rol was bij die steekpartij is nog niet duidelijk. De burgemeester van Alblasserdam noemt het diep triest wat er is gebeurd. Zo'n avond hoort een feest te zijn, schrijft hij. Festival Tomorrowland in België gaat morgen gewoon van start... na de grote brand waarbij het hoofdpodium is verwoest. De organisatie van het festival zoekt nog naar oplossingen... om alle grote dj's die op dat hoofdpodium zouden staan... alsnog op te kunnen laten treden. Er worden honderdduizenden mensen van over de hele wereld verwacht op Tomorrowland. Het Syrische regeringsleger trekt zich terug uit de zuidelijke stad Suweda. Ze vielen daar de afgelopen dagen de Druzen aan. Dat is een minderheid die gesteund wordt door Israël. Om die reden viel Israël gisteren de Syrische hoofdstad Damascus aan. Daarna riep de VS ook de Syrische regering op om het leger terug te trekken uit Suweda. Het grootste stuk van de planeet Mars dat ooit op aarde is gevonden... heeft op een veiling meer dan 5 miljoen dollar opgebracht. Het 25 kilo wegende rotsblok werd twee jaar geleden gevonden in de Sahara-woestijn. Het is waarschijnlijk ergens in de afgelopen jaren losgeslagen van de planeet Mars... door een inslag van een asteroïde... en heeft vervolgens honderden miljoenen kilometers afgelegd om hier op aarde te komen. Dat is best uniek, want er zijn naar schatting slechts 400 van dit soort stukken op aarde gevonden. Wie het rotsblok van Mars voor 5 miljoen dollar heeft gekocht, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is helder met weinig wind en rond de 13 graden.